Half in de zon, half in de schaduw. Het hoort erbij, hè? je moet toch een beetje geld vinden. Als je geen boterham het einde van de maand. En hoe houdt u het hoofd koel? Eh, af en toe pauze nemen, genoeg koud drinken. Zorg dat de vochtvoorraad eh, eh, goed is. Nou, het zorgt hier en daar ook voor problemen. Bij de ANWB kwamen veel meldingen binnen van mensen die met hun auto met pech langs de weg stonden. En het is voorlopig ook niet klaar. Voor morgen en overmorgen heeft het KNMI code oranje afgegeven in Brabant, Limburg en Gelderland. Ons advies is, volg de adviezen vanuit het Nationaal Hitteplan en pas je activiteiten aan. En let vooral een beetje op elkaar en ook op dieren en huisdieren. Ja, sommige pontjes in Brabant varen door de hitte niet. En in Amsterdam wordt morgen eerder gestart met de slavernijherdenking. En wat de stratenmakers doen, als het te warm is, stoppen we ermee. Heel makkelijk. Ja. Rustig blijven, veel water drinken om tijd naar huis. PostNL mag binnenkort twee dagen doen over het bezorgen van brieven en kaartjes. Daarmee komt het kabinet het bedrijf tegemoet. PostNL klaagt al jaren dat ze het moeilijk hebben. Komt volgens mijn collega Ruben onder meer doordat jouw en mijn brievenbus steeds minder vaak kleppert. Tien jaar geleden bezorgde PostNL nog drie poststukken per dag. En dat zijn er nu drie per week, zo zegt het bedrijf al enige tijd. Maar ja, dan heb je gewoon de postwet en die zegt vijf dagen per week de brievenbussen legen, vijf dagen per week de post bezorgen en gemiddeld vijf van die brieven de volgende dag bezorgen. Ja, dat wordt nu dus 48 uur. PostNL is alsnog niet tevreden. Ze wilden ook een subsidie vanuit de overheid... omdat postbedrijven in het buitenland dat ook zouden krijgen. En de medewerker van een pompstation heeft haar carrière op een dure manier moeten afsluiten. Ze werd ontslagen omdat ze onder meer een broodje filet met ei, een tosti en een broodje kroket had gegeten zonder daarvoor af te rekenen. Zelf zei ze dat ze dat deed om te testen of de tosti's en broodjes ei wel aan de kwaliteitseisen voldeden. Maar de rechter in Zeeland-West-Brabant ging er niet in mee. Naast dat ze haar baan kwijt is, moet de van de pomp ook bijna 4000 euro boete betalen. Het weer blijft warm. Vannacht is het niet kouder dan 12 tot 19 graden.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 I'll be ready when your world starts to fall. sorrow. Your tears will dry, You'll soon be free to fly. Ooh, when you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drinkwaterbedrijven roepen mensen op om de komende dagen zuinig om te gaan met drinkwater. Vitens en Brabantwater vragen mensen onder meer om niet overdag de tuin te sproeien. Vitens verwacht geen watertekort als mensen zich daaraan houden. PostNL mag van het kabinet vanaf 1 juli volgend jaar de post binnen 48 uur bezorgen. Nu moet dat nog binnen 24 uur een man van 51 is veroordeeld tot 15 jaar cel... voor het doden van een man uit Hoofddorp en het wegmaken van zijn lichaam... in Suriname eind 2022. De man heeft lang volgehouden dat hij er niets mee te maken had... maar bekende in maart alsnog. Het weer vanavond nog lang warm, ook morgen heet en daarom geldt code oranje in Limburg, Brabant en Gelderland.